Dat is besloten op de EU-top in Brussel. De EU wil hiermee een impuls geven aan de klimaatconferentie in Kopenhagen. De hoogte van de Nederlandse bijdrage is nog niet bekend. Verder hebben de EU-landen besloten dat hun eigen CO2-uitstoot in 2020 30% lager moet zijn dan in 1990. Het aantal Mexicaanse grieppatiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis neemt snel af. Er waren deze week minder dan half zoveel ziekenhuisopnames als vorige week. Er werden 104 mensen met de Mexicaanse griep opgenomen tegenover 227 vorige week. Verder overleden deze week acht mensen aan het virus van wie er zeven al andere ziekte hadden. In Nederland zijn nu 50 mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Behalve het aantal ziekenhuisopnames daalde ook het aantal meldingen bij de huisarts. Het RIVM spreekt nog steeds van een milde en afnemende griepepidemie. De pechhulporganisatie Roetmobiel verhoogt zijn tarieven volgend jaar. Het abonnement kan tot 40% duurder worden. De organisatie zegt dat de prijsverhoging nodig is... omdat klanten met oudere auto's de reparatiekosten opdrijven. Voortaan geldt hoe ouder de auto, hoe hoger de premie. Roetmobiel begon vier jaar geleden als concurrent van de Wegenwacht en van de AWB. Het streven was 400.000 klanten te trekken. Het aantal is blijven steken op ongeveer 250.000. De speciale VN-gezant in Afghanistan, de Noor Kai Aide, vertrekt in maart. Zijn huidige termijn loopt dan af en hij ziet af van een tweede termijn. Aide werd in maart 2008 benoemd tot speciale gezant in Afghanistan. De laatste maanden was er veel kritiek op de Noor. Hij zou ondoelmatig optreden en hij zou de fraude bij de presidentsverkiezingen in augustus hebben gebagatelliseerd. Het weer bewolkt en soms wat lichte motregen.